Maar Lewis Hamilton had een ijzersterke start en haalde Verstappen al snel in. Je hoort Formule 1-verslaggever Hans van Lozenoord. Wie gaat er als eerste van start? Ze zijn vertrokken. Hamilton rechts, Verstappen links. Ze gaan samen op de eerste bocht af. De Engelsman is beter weg. Hamilton heeft een betere start dan Verstappen. Hamilton op kop. Ai, ai, ai, ai. Na de eerste pitstop voor Verstappen lag zijn teamgenoot Perez een tijdje aan de leiding. En die bokste op tegen Lewis Hamilton, wat de Brit veel tijd kostte. Naast elkaar, nu voor de pits langs. Remmen voor de eerste bocht naar links. Nog steeds Perez voor Hamilton. Hij maakt zich breed. Perez maakt zich breed. Hij verzet zich met hand en tand tegen Hamilton. Wat een schitterend duel. We hebben nu echt een Grand Prix. We hebben nu het spel op de wagen. Hamilton ligt voorlopig op koers voor zijn achtste wereldtitel. Op verschillende plekken is er extra politie en beveiliging aanwezig... vanwege demonstranten die mogelijk zouden willen protesteren. Er zijn volgens de politie signalen dat groepen de rechtsorde willen verstoren. Op social media is opgeroepen tot verzet. Onder andere bij het Mediapark in Hilversum is extra beveiliging. Ook bij het Katshuis in Den Haag, waar het kabinet overlegt over de coronamaatregelen. Dat wordt ook extra beveiligd. In Groningers konden gisteren in de stad terecht voor heel toepasselijke kerstversiering. Er werden kerst eierballen verkocht. De eierbal, Limburgers kennen het misschien als frietei, is een bekende snack. Een ei met ragout gefrituurd. Maar deze eierbal is niet om te eten, maar om in de boom te hangen. Toch, hebben maar even een eierbal, hè? Gronings, hè? En ze staan ervoor. En het is voor een goede doel, hoor, ik gisteren. Dus eh, helemaal goed. Kocht u er nou drie? Ja. Wat een boel. Nou, dat vind ik mooi. En, eh, We hebben twee kinderen. En we hebben twee kinderen en die krijgen er ook één. We hebben een eh, grote tuin. Dus daar kunnen ze mooi in. En ik ben benieuwd wat eruit komt. Ja, want in de kersteierballen zitten namelijk zaadjes waar bloempjes uitkomen. De opbrengst van de ongeveer 4000 kersteierballen gaat naar een stichting die Groningse jongeren helpt aan een baan. Het weer, is bewolkt met af en toe wat regen. Het is zo'n 11 graden. komende dagen worden ook grijs en zacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A10 is dicht bij Amsterdam Sloterdijk door een ongeluk richting de Koentunnel. Het verkeer kan via de af- en de oprit, dus de vertraging valt daar erg mee.